7 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een doorstart van V&D kan in gevaar komen door een Canadees bedrijf... dat aast op een aantal panden van het warenhuis. Dat bedrijf, Hudson's Bay, probeert achter de rug van de curator om... een deal te sluiten met de verhuurders van de panden. Hudson's Bay wil daarin een eigen winkelformule starten. De curator van VND bespreekt juist de laatste details over een doorstart met een Nederlandse partij, naar verluidt de eigenaar van Coolcat, die dat zelf overigens nog ontkent. Voor die doorstart is de medewerking van de vastgoedeigenaren nodig. Bij een aanval op een hotel in Dublin is zeker één dode gevallen en zijn twee mensen gewond geraakt. Dat gebeurde tijdens een boksevenement waarbij veel gezinnen aanwezig waren. De drie schutters waren verkleed als politieagent. Twee van hen schoten hun wapens leeg in de lobby van het hotel. De derde bedreigde mensen op straat. Over hun motief is niets bekend. Ze zijn op de vlucht geslagen. De doden en de twee gewonden in Dublin zijn mensen die kwamen kijken bij de weging van boksers. Premier Rutte vindt dat Turkije niets te verwijten valt bij het indammen van de vluchtelingenstroom. Hij zegt dat hij groot respect heeft voor de manier waarop de Turken omgaan met de opvang en dat Europa daar tot nu toe maar weinig bij heeft geholpen. Rutte vindt wel dat er nog te veel vluchtelingen vanuit Turkije naar Griekenland oversteken en dat het tempo waarin de afspraken tussen de EU en Turkije worden uitgevoerd omhoog moet. 350 gemeenten krijgen maandag een voorstel van buurtzorg. De thuiszorgorganisatie die het werk van concurrent TSN wil overnemen. TSN vroeg in november uitstel van betaling aan. Buurtzorg wilde 10.000 medewerkers van TSN overnemen... zodat de 40.000 cliënten hun eigen thuiszorgmedewerker houden. De 350 gemeenten die een contract met TSN hebben... krijgen twee weken om op het voorstel van buurtzorg te reageren. Staatssecretaris Van Rijn is blij met het voorstel. Het weer, vanavond en vannacht overwegend droog, minima rond 7 graden. Morgen veel bewolking, alleen in het zuiden mogelijk wat zon... en het blijft vrijwel overal droog en het wordt dan ongeveer 10 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat voor brugge 3 kilometer file. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor Amersfoort Noord 2 kilometer... Op de A27 Utrecht richting Gorkum is veel vertraging.